4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij bijna 900 bedrijven in Nederland is de computerbeveiliging niet op orde. Dat heeft Reporter Radio uitgezocht. Dat komt door een beveiligingsprobleem in de zogenoemde VPN-verbinding. Daarmee kunnen mensen vanuit huis inloggen op hun bedrijfsnetwerk. Sommige zorg- en onderwijsinstellingen werken met deze verbinding. En hackers kunnen via het lek mogelijk bij privacygevoelige informatie van patiënten en leerlingen komen. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem, maar veel organisaties hebben de update nog niet uitgevoerd. In Parijs hebben zich honderden mensen verzameld voor het Hotel des Invalides... om afscheid te nemen van oud-president Chirac. Het is de plek waar traditioneel belangrijke politici liggen opgebaard. Chirac overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. De afgelopen dagen konden belangstellenden al een condoleanceregister tekenen... in het Elysée Parijs en in het stadhuis van Parijs. En ook daar kwamen zoveel mensen op af dat er lange rijen ontstonden. Morgen is de uitvaart. In Moskou zijn ruim 20.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor de vrijlating van politieke gevangenen. Die werden deze zomer opgepakt toen er werd geprotesteerd tegen de uitsluiting van oppositieleden bij de Russische gemeenteraadsverkiezingen. Bij de protesten van vandaag was ook de oppositieleider aanwezig. De demonstranten riepen op tot vrijheid voor iedereen en ook werd er gepleit voor de vrijlating van de demonstranten die de afgelopen weken waren gearresteerd. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Rusland op zijn naam geschreven. Sebastian Vettel lag al een tijdje op kop, maar viel na een pitstop uit met motorproblemen. Hamilton kon daarvan profiteren. Max Verstappen, die vanaf de negende plek was gestart, eindigde als vierde. En het weer, het is bewolkt met veel regen en lokaal kans op onweer. Ook vanavond en vannacht nog buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgenmiddag klaart het op en is er kans op wat zon. Later opnieuw buien en regen.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. Kick around, getting money now.